Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in zijn nachtmis gelovigen opgeroepen... om eenvoud te kiezen boven hebzucht. Volgens de paus leven veel mensen met een overvloed aan materiële objecten. Verder riep hij op om tijdens kerst te denken aan de minder bedeelden. Paus Franciscus neemt het vaker op voor de armen. Gistermiddag liet hij in het Vaticaan nog een kliniek openen... waar daklozen gratis medische zorg kunnen krijgen... Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen en 23 gewond geraakt. Volgens de Afghaanse regering ontplofte er vlak voor een overheidsgebouw een bomauto. Daarna bestormden schutters het gebouw waarna er een vuurgevecht ontstond met de politie. Onder de doden zijn zeker één politieman en drie terroristen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar algemeen wordt aangenomen dat hij het werk was van Taliban-strijders. Bij een zorginstelling voor probleemjongeren in Almelo... is voor tonnen aan subsidies verdwenen. De directeur van de instelling, Nina B., zou geld in eigen zak hebben gestoken. Dat blijkt uit onderzoek door de sociale recherche... dat in bezit is van RTV Oost. Ook zou B. zorggeld hebben gebruikt om cliënten voor zich te winnen... door dure kleding voor hen te betalen. De recherche onderzocht ook het veelvuldig casinobezoek van de zorgdirecteur. In Spanje is een man ontmaskerd die zich 18 jaar voordeed als priester. De man was vorig jaar vanuit Colombia overgekomen naar Spanje... in opdracht van het Colombiaanse bisdom. Na een tip kwam men er in Colombia achter dat hij nooit tot priester was gewijd. Hij had zijn papieren vervalst. De man werd onmiddellijk uit zijn functie gezet. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of hij straf krijgt. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Overdag, eerst, eerste kerstdag, schijnt af en toe de zon.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 De Winterse 50. De Winterse 50. geslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met peuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn.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 Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt, hier ben ik weer. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alleen.